Jelle Visser met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland nemen forse coronamaatregelen. De Franse president Macron kondigde gisteravond een lockdown aan... die vrijdag ingaat en duurt tot zeker 1 december. Cafés en restaurants gaan dicht. Verplaatsingen tussen regio's zijn niet toegestaan. Niet-essentiële winkels zoals kledingzaken en kappers gaan dicht. Thuiswerken wordt de norm, zei president Macron. Eerder vandaag kondigde bondskanselier Merkel maatregelen aan die maandag ingaan in Duitsland. De horeca blijft heel november dicht, net als bioscopen en theaters. In Nederland heeft het kabinet nog niet besloten over nieuwe coronamaatregelen. Premier Rutte zei tegen de Tweede Kamer dat uiterlijk dinsdag een knoop wordt doorgehakt. Veel partijen drongen aan op snelle, strenge maatregelen. Als de besmettingscijfers de komende dagen tegenvallen... zijn volgens premier Rutte langdurige maatregelen nodig. Tegen een man van 24 uit Geldrop is vier jaar cel en tbs geëist... voor het bezitten en verspreiden van kinderporno... en seksueel contact met drie minderjarige jongens. De man werkt als cyberspecialist bij de politie... en was scoutingleider in Eindhoven. De politie kwam hem op het spoor in een onderzoek naar kinderporno... op het zogeheten dark web. De man zou sinds 2012 kinderporno verspreiden. Volgens het OM gaf hij zijn slachtoffers huiswerkbegeleiding en regelde hij stageplekken. De rechter doet over twee weken uitspraak. En dan voetbal. In de Champions League heeft Manchester United vanavond met 5-0 gewonnen van RBC Leipzig. In dezelfde pool won Paris Saint-Germain in Istanbul met 2-0 van Basak Sehir. In Turijn won Barcelona met 2-0 van Juventus. Chelsea tegen Krasnodar eindigde in 4-0 na een goal van Hakim Ziyech. En Luc de Jong maakte namens Sevilla in de wedstrijd tegen Rennes de enige goal. Het werd 1-0. Het weer verspreidt over het land buien, lokaal met onweer, hagel en windstoten. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen eerst vrij droog, maar in de middag opnieuw regen. Het wordt ongeveer 11 graden en het gaat flink waaien.